De problemen waren voor zover bekend nergens ernstig. Het KNMI kondigde een code geel af voor de harde windstoten in het hele land. Inmiddels geldt deze waarschuwing alleen nog voor de kustprovincies. De Franse oud-president Sarkozy zegt dat de Fransen het beleid van president Hollande massaal hebben afgewezen. De centrumrechtse UMP heeft de regionale verkiezingen van gisteren gewonnen. De socialistische PS van Hollande werd gehalveerd. Op een partijbijeenkomst zei Sarkozy dat het tijd voor verandering is en dat niets hem zal tegenhouden. Wel benadrukte hij dat het een lange en moeilijke weg zal worden. Premier Vals van de Socialistische Partij zei dat hij de boodschap van de kiezers heeft begrepen. Hij beloofde dat de regering zich nog meer gaat inzetten om de economie te stimuleren en de werkloosheid te verlagen. De inwoners van Sierra Leone mogen na drie dagen de straat weer op. De bevolking moest dit weekend binnen blijven om de verspreiding van ebola tegen te gaan. De regering hoopt dat nu de laatste slag is toegebracht aan het virus. afgelopen weken nam het aantal nieuwe gevallen van ebola in Sierra Leone al af. In het hele land gingen voorlichtingsteams langs de deuren om mensen te vertellen hoe ebola zich verspreidt en hoe mensen dat kunnen voorkomen. De ebola-epidemie heeft het hardst toegeslagen in Sierra Leone. Zo'n 12.000 mensen kregen de ziekte en vele van hen zijn overleden.